Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als Oekraïne tot een bestand komt met Rusland en dat twee maanden stand houdt... wil de Oekraïense president Zelensky verkiezingen houden in zijn land. Dat zei hij in München op de jaarlijkse veiligheidsconferentie. Oekraïne, Rusland en Amerika spreken volgende week verder met elkaar in Genève. Zelensky zegt te betwijfelen of dat tot een doorbraak zal leiden... Een patiënt van het Flevo ziekenhuis in Almere is besmet met schurft. Het gaat om een zeer besmettelijke vorm van de huidaandoening. De patiënt is geïsoleerd en wordt apart verpleegd. Er zijn vooralsnog geen andere besmettingen vastgesteld, meldt het ziekenhuis. Patiënten en medewerkers die in contact zijn geweest met de besmette patiënt... worden geïnformeerd over onder meer een preventieve behandeling. Schurft wordt veroorzaakt door de huisschurfmeid. De belangrijkste klacht is jeuk. Aan een protest in München tegen het regime in Iran... hebben zo'n 250.000 mensen meegedaan. De organisatie verwachtte vooraf ongeveer 100.000 deelnemers. Maar dat werden er dus veel meer. Volgens de politie is de demonstratie vreedzaam verlopen. Shorttracker Jens van het Woud kan niet geloven dat hij opnieuw goud heeft gewonnen op de winterspelen... Donderdag werd hij olympisch kampioen op de 1000 meter... en afgelopen avond won hij ook de 1500 meter. Van het Woud begon de finale vanaf de vierde plek... maar reed de laatste rondjes hard op kop. Achter hem gingen meerdere concurrenten onderuit. Van het Woud komt deze winterspelen ook nog in actie op de 500 meter en op de aflossing. Het weer vannacht helder en droog en het koelt af tot ongeveer 3 graden onder nul... Ochtends droog met geregeld zon, later kans op regen en sneeuw.